Dit is Martijn van Beek met het NOS Show. De Duitse bondskanselier Merkel is tevreden over het akkoord over de Griekse schuldencrisis. Volgens haar hebben de eurolanden laten zien dat ze in moeilijke tijden kunnen doen wat nodig is. De landen stellen 109 miljard euro beschikbaar. Een deel van het geld komt van de banken en andere financiële instellingen. Zij staan garant voor 37 miljard euro. Merkel benadrukte dat andere landen met problemen niet zomaar op hulp van de banken hoeven te rekenen. De oplossing die de eurolanden hebben bereikt geldt alleen voor Griekenland, zei Merkel. De leiders van de eurolanden hebben ook besloten het noodfonds voor de euro flexibeler in te zetten. Voortaan kunnen ook landen die nog niet in acute nood zijn worden geholpen. De Franse president Sarkozy zei na afloop dat hiermee de eerste stappen zijn gezet voor een Europese tegenhanger van het Internationaal Monetair Fonds. De Griekse premier Papandreou zei dat het akkoord een verlichting betekent van de last die het Griekse volk moet dragen. In de Amerikaanse staat Georgia is de executie van een man vastgelegd op film. De man kreeg de doodstraf voor de moord op zijn ouders en zus in 1993. Een andere ter dood veroordeelde wilde dat de executie zou worden vastgelegd... zodat bewezen kan worden dat de gebruikte dodelijke injectie bijwerkingen heeft. De staat Georgia gebruikt een nieuw gif en vorige maand zou een ter dood veroordeelde stuiptrekking hebben gehad... na toediening van de injectie... De staat probeerde de opname van de executie tegen te houden, maar van de rechter mocht die doorgaan. De opname moet wel worden opgeborgen en mag alleen worden gebruikt in het proces van de andere ter dood veroordeelde. ADO Den Haag heeft de derde ronde bereikt van de Europa League. De ploeg van coach Stijn won thuis met 2-0 van de Litouwse club FK Taurus. De doelpunten werden gescoord door Toornstra en Sherry. In Litouwen had ADO al met 3-2 gewonnen. De tegenstander in de volgende ronde is Omonia Nicosia uit Cyprus. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is 10 tot 13 graden. Overdag veel bewolking, in het binnenland wat buien en 18 à 19 graden. Dit was het NOS Journaal.